de hoogste tijd. U wordt bedankt voor weer een avond gezelligheid. Dag mevrouw en dag meneer, u komt hier toch weer. Dag mevrouw. weet je dat ik het hartstikke gek vond. Ik zou het zo graag nog een keer willen doen, dat doen we nog een keertje. Allemaal straks een heel gelukkig 1983. Harry van Ovens Orkest. En dan verklappen we de jongens wat geluid. Het is tijd, de hoogste tijd.